Maar de grootste problemen lijken voorbij, zegt deze verslaggever van RTV Oost. De situatie op dit moment is dat Inexis eh, eigenlijk de stroomstoring eh, verholpen heeft. Dat bericht hebben we doorgekregen van Inexis. Maar de noodvoorziening, de noodstroom zit er nog op. Nu dus eh, zometeen overschakelen weer op de gewone stroom. Maar daarover zijn ze nog in crisisberaad. Wat gaan we vanmiddag doen met alle afspraken? Is het stabiel genoeg? Kunnen we weer vol volop draaien. Daar wordt op dit moment naar gekeken. Een NS-medewerker is gisteravond mishandeld op Den Haag Centraal. De medewerker wilde een man een bekeuring geven omdat hij met zijn elektrische step door het station reed. Daar wilde de man niks van weten. Hij ging schelden en begon de NS-medewerker te slaan en werd gelijk opgepakt. Een Nieuw-Zeelandse reisorganisatie moet misschien een boete van 850.000 euro aftikken. De rechter zegt dat ze toeristen naar een vulkanisch eiland hebben gebracht... terwijl ze wisten dat de vulkaan kon uitbarsten. Correspondent Mijke Weijers weet er meer over. Toeristen mochten ook heel dicht bij de krater komen. En eh, ja, zelfs toen er eigenlijk al een hele tijd signalen waren... dat die vulkaan dus elk moment zou kunnen uitbarsten. Wat uiteindelijk gebeurde. Bij de uitbarsting kwamen 22 mensen om het leven. De vulkaan was populair onder toeristen en zat onder meer in een van de films van The Lord of the Rings. En vandaag kleppert de brievenbus bij 200.000 eindexamenkandidaten. Een brief van onderwijsminister Dijkgraaf met een dringende oproep het mbo te overwegen na de HAVO of het VWO. Zeker als die meer praktijkgerichte manieren van leren bij je past, vindt hij. De samenleving heeft er ook nog wat aan, zegt Dijkgraaf, want er is een schreeuwend tekort aan beroepen die je op het mbo leert, zoals schilder of monteur. Het weer, opklaringen, af en toe een zonnetje. Al trekt het vanmiddag wel weer dicht hoor. Er zijn ook wat buien bij maximaal 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep, 8 kilometer...